met het NOS-journaal. Het papieren kortingskaartje in de trein wordt niet maart afgeschaft. Vanaf die datum zouden reizigers alleen nog korting kunnen krijgen met een OV-chipkaart, maar de NS ziet er nu vanaf. Regionale spoorvervoerders hadden daartoe opgeroepen... omdat reizen met verschillende vervoerders met de OV-chipkaart... soms veel duurder is dan reizen met het papieren kaartje. In Wiens, ten noorden van Leeuwarden, woedt een grote brand in een boerderij... De brandweer heeft 17 studenten en vier bewoners in veiligheid gebracht. De brand is vermoedelijk ontstaan door een houtkachel in de schuur aan de achterkant van het woongedeelte. In de schuur verbleven de dus studenten. De politie kon nog niet zeggen wat ze daar deden. Verontruste medewerkers van Capgemini willen opnieuw met de directie om tafel. Vanmorgen maakt dit bedrijf bekend dat de lonen van sommige werknemers met maximaal 30% worden verlaagd. Na ophef onder het personeel stelde het IT-bedrijf dat bij tot 20 procent. De werknemers die vanavond een open brief aan de directie hebben opgesteld... vinden een loonsverlaging van 20 procent nog steeds volstrekt onacceptabel. Zo'n 60.000 Grieken hebben vandaag in Athene tijdens een 24-uur staking betoogd tegen de bezuinigingen en de hoge werkloosheid. Toen de betogers naar het parlement optrokken, greep de politie in met traangas. Door de staking lag het openbare leven in Griekenland vandaag grotendeels stil. In de achtste finales van de Champions League heeft AC Milan een verrassende thuiszegen geboekt op FC Barcelona. Het werd 2-0 door doelpunten van Boateng en Muntari. Galatasaray tegen Schalke 04 eindigde in gelijkspel. Het werd 1-1. Het weer, in het noorden en oosten kans op wat sneeuw. Het koelt af tot een paar graden onder nul... Overdag vrij koud, geregeld zon en een kleine kans op wat lichte sneeuw.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 She ain't nothing but a little doozy when she does it. She's so fine tonight. And as long as I got my suit and tie, I'ma leave it all on the floor tonight. And it got fixed up to the nines.